can't see those hands up high I can almost taste it We can make it somehow Can you feel me? ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard, alles schittert, alles zacht. Het kwam aan, niets te hard, alles hapert, alles zwart. en de Sherps en uh, eh, André Huigen gaan we een beetje onderbreken. Want er is witte rook. En de witte rook houdt dus in dat eh, er een uitslag is. Dus Walking the Sheep. Maar ja, die zijn vorige week al ruimschoots aan bod geweest.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 Heerlijk om hier vanavond op dit fantastische podium te mogen muziek maken... voor zo'n uitzinnige menigte als jullie zijn. Eh, verwoord ik het zo ongeveer eh, zoals jullie het ook ervaren hebben? Of ja, toch wel, hoop. Alright. Wat zegt hij? Maar ehm, we gaan het zo doen. Ehm, de jury heeft de moeite genomen om eh, over elke band een eh, stukje, kort stukje te maken. En dat ga ik even voor jullie voorlezen per band. Jullie krijgen een uitgebreide juryrapport, geloof ik, eh, uiteindelijk. Maar dit is even ter indicatie voor ons allemaal leuk om mee te maken. Daarna gaan we even bekendmaken wie er zo al wat ja, gewonnen. Ja, gewonnen heeft toch wel. Ja, wie er eh, runner-up is geworden. Eh, wie de winnaar is, et cetera. Nou goed, we gaan beginnen. De eerste band eh, van vanavond. En beginnen tijdens een avond is nooit erg makkelijk. Het was per loting bepaald wie er eerste en laatste was. Dus de volgorde op die manier. De eerste band van vanavond, Operation Hurricane. En de jury zei... Leuk dat jullie weer meedoen. Jullie zijn muzikaal gegroeid. Vorige keer voelde meer als een jam sessie. Nu heeft alles meer een kop en een staart. En de goede grunge sound is gebleven. De frontman heeft een goede schreeuw. Maar waait zingend nog wel eens uit de bocht. Hoe jullie op het podium staan eh, voelt ook een stuk zelfverzekerder dan vorige keer keer. Ontspannen, doch gefocust. Operatie geslaagd, lijkt ons. Dat is de jury. Over Operation Hurricane. Is wat? Ja, kijk, die kijkt niet echt ontevreden. Goed zo, die grijns die wou ook even zien. Mooi zo, dankjewel. Tweede band van vanavond. En ook zij hadden nog een klein beetje hinder van dat er nog niet erg veel publiek was. Maar toch ging het allemaal lekker. Net zoals bij Operation Hurricane. Tweede band van vanavond. Ik heb het over... <laughs> Alright. Ik, ik lees die stukjes ook echt voor het eerst nu. Is dit duo net geland in een space shuttle om voor ons te komen spelen? Hun sound voelt zo eigen dat het wel van een andere planeet moet komen. Leuke nerdy dynamiek hebben jullie. Het eerste nummer voelt nog wat onwennig en rommelig. Maar daar is tegen het einde van de set geen sprake meer van. De Machtentron Pling is wat ons betreft een hoogtepuntje. Naast de guitars, de guitar solo, hè, let op. De jury is benieuwd naar welke planeet dit gaat. Al oh, dus de jury over mij! <laughs> Oké. Goed zo. Blijf, kritisch blijven. Prima. Uh, de derde band, de band eh, die op de helft speelde. We hebben het over de vrolijke, oolijke punkers van Downtown District. De jury zei, je hoeft niet origineel te zijn om te vermaken. Dat bewijst Downtown District. Deze band is totaal puberaal en pretentieloos, maar straalt 100% plezier uit en heeft zich alle punk-elementen verdomd goed eigen gemaakt. te strak gespeeld ook, vooral door de drummer. Nou, laat je bips nog één keer zien, dan zijn we allemaal tevreden. Oké. Oh shit, ik zou het kort houden, sorry. Er staat nog steeds niks op geschreven. Ik dacht dat je dat inmiddels wel begrepen had, gast. Ja. Het enige wat wij op ons nog eh, geest kunnen schrijven is de finale. Weet je ook welke datum het is toevallig? <laughs> Jee, yeah, man. Echt. Ja. Goed, we waren gebleven bij Retenstrak. Ah ja, kijk uit dat jullie de sympathie van het publiek niet verliezen. In de Nederlandse muziekindustrie draait alles helaas om de gunfactor. En luister vooral niet naar juryreporten. Dat is totaal niet punk. Alles de jury over Downtown Distract. Ah, wel ja, daar kan ik aan toevoegen. Gewoon morgen lekker in dat busje met de kater richting Groningen. Dat komt allemaal helemaal goed. Het wordt daar ook gewoon een lekker feestje. Dus reken maar. Dan gaan we naar de voorlaatste band. Eh, de vierde band van vanavond, jongens en meisjes, dames en heren. Ik heb het over POM! Nou, als er een uh, eh, decibellenmeter had gehangen, dan... Oké. De jury zei... Pom heeft gevoel voor stijl en sfeer. Echt een feest om naar te kijken hoe jullie op het podium staan. Vooral de eigenzinnige frontvrouw durft de aandacht te pakken en heeft het gewoon. De set heeft een goede dynamiek, maar de nummers zelf hebben wel allemaal een vergelijkbare opbouw. Wat het soms wat voorspelbaar maakt. De zang mag ook wat verstaanbaarder, maar vooral omdat we benieuwd zijn wat je te zeggen hebt hoor. Daarom verder gewoon zo doorgaan. Al is de jury over. Pom! pom, pom. Ja, ik zei het al, het is per eh, loting bepaald eh, wie er eerst en wie de laatste mocht. En met zo'n naam dan... luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Found your note, you left out on the table. Working late again, De formatie Cash on Delivery met uit 2000 het nummer Love Me a Little Bit Longer. Het is tijd geworden voor de Spiegelplaat. Het origineel is uit 1977 en drie jaar later werd er een andere versie van uitgebracht. Origineel is van Don Williams en Telly Savalas, die we allemaal kennen natuurlijk als Kojak, maakte daar zijn eigen versie van. Je gaat twee keer luisteren naar Some Broken Hearts Never Met. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Coffee Black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears die and warmer to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears die. Some broken hearts never mend. Some men and Daddy raised us young'uns on a song by the banks where old New River gently sways and rolls along. Yeah, once upon a time there dwelled a close-knit mountain clan. An old-time family bluegrass band. You never heard the like of melodies a family play. The guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin in an old time family bluegrass band. Daddy slapped the upright. Mama strapped the auto high. We couldn't read the music, we just played it all by mellow songs that float across that fertile mountain land. From the old-time family bluegrass band. I see us sitting round the porch on starry summer nights. I remember how the music made my world seem good and right. When all the folks would raise their happy voices and join in. We're the old-time family bluegrass band. she's a family play. The guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin in an old-time family bluegrass band. De Oak Ridge Boys en Any Old Time Family Bluegrass Band. Dat was dus Bluegrass, als je het nog niet gehoord had. We gaan verder met Spotlight album. De laatste twee nummers van het album Lucky van Carter Sampson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Peaches en Rattlesnake Kate. Dit is Nashville Spotlight album. was de nieuwe single van Brad Paisley en die heet Bucket Off. We gaan verder met Laura Bell Bundy, his boyfriend. zo voorbij, want de laatste vocale staat alweer klaar. Maar niet getreurd, volgende week zijn we natuurlijk weer bij je.